Een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vogelgriep die donderdag bij een bedrijf in Stolwijk werd ontdekt... is van de besmettelijke variant H5N8. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft dat bevestigd. Door deze variant van het vogelgriepvirus... kunnen mensen in zeldzame gevallen ook ziek worden. De 6600 vogels op het bedrijf in Stolwijk zijn afgemaakt... en het bedrijf is eh, ontsmet. In de omgeving geldt een vervoersverbod voor pluimvee. Het Russische legervliegtuig dat gisteren in de Zwarte Zee stortte... is volgens de Russische minister van Transport waarschijnlijk eh, neergestort door een technische of menselijke fout. De minister sluit een aanslag niet uit, maar denkt dat het niet de oorzaak was. De zwarte dozen van het toestel moeten meer duidelijkheid geven, maar die zijn nog niet gevonden. Tot nu toe zijn 11 van de 92 inzittenden geborgen. Twaalf jaar na de verwoestende tsunami in Azië zijn er in Thailand nog altijd 400 mensen niet geïdentificeerd, meldt de Thaise politie. In Thailand kwamen bijna 5400 mensen om het leven. De politie heeft de afgelopen jaren duizenden nabestaanden gezocht om zoveel mogelijk lichamen te kunnen identificeren. Naast Thailand werden ook Indonesië, India en Sri Lanka hard getroffen door de tsunami op tweede kerstdag 2004. In totaal kwamen bijna 230.000 mensen om het leven. De bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen stopt. Giovanni Guidetti werd in september vader en hij wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin in Turkije. Nu gaat hij dus daar coachen. Onder leiding van Guidetti eindigden de Nederlandse volleybalsters in augustus bij de Olympische Spelen in Rio als vierde. En onder zijn leiding won Oranje zilver op het EK en brons in de World Grand Prix. Het weer, periode met zon en het is 8 graden. Vanavond in het Waddengebied een stormachtige wind en mogelijk westerstorm. Verder in het noorden buien met kans op hagel en onweer.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 Now about different tides and the warm wind in the palm trees hasn't helped to change our minds. It was the lure of the tropics that I thought might heal the scars of a love burned out by silence in a marriage. I call the kids on the telephone. Say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter look in your mouth The better bed And for what it's really worth, I put faith in the star we follow to this Caribbean surf. But there's an icy fringe on everything, and I cannot find the lines. Where's the beauty in the beast we made? Why the frost in the summertime? I call the kids on the telephone. Say there's something wrong out here.